dat de basisscholen een weekje eerder dichtgaan. Vorige week zei minister Slop nog dat dit waarschijnlijk niet ging gebeuren... maar nu dus wel. Verslaggever Lars Geerts. Het is besloten omdat de Omicron-variant een stuk besmettelijker is... dan ze van tevoren hadden kunnen voorzien. Dus waar ze vorige week nog de hoop hadden als kabinet dat het niet nodig zou zijn om de basisscholen te sluiten, is dat deze week omgeslagen. Ook wordt de avondlockdown verlengd tot en met 14 januari. En minister Jonge gaat vertellen hoe de boostercampagne wordt versneld. Geen versoepelingen dus, maar er is ook goed coronanieuws. Afgelopen week zijn er een stuk minder mensen positief getest. Bij het RIVM werden 116.000 besmettingen gemeld. Deze week hebben we 21% minder meldingen geregistreerd dan de week daarvoor. En we zien een daling in alle leeftijdsgroepen. Dus eh, van, van de eh, kinderen tot aan de oudste leeftijdsgroepen. Ze zijn wel bang dat de cijfers weer gaan oplopen door Omicron. Marco Bazzato stopt als ambassadeur van Warchild. Hij wil zich gaan richten op zijn verdediging, schrijft hij in een verklaring. Tegen de zanger is aangifte gedaan. Een vrouw zegt dat hij haar heeft betast toen ze nog maar 15 was. De zanger was een vriend van haar ouders en kwam regelmatig bij hen over de vloer. Als ze alleen waren raakte hij haar borsten en billen aan, zegt de vrouw... en ging hij met zijn hand tussen haar benen. Marco Bazzato zegt dat er niets van waar is... en dat hij blij is dat het Openbaar Ministerie het gaat onderzoeken. En gemeentes die door het kabinet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen... zijn daar niet blij mee. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam bijvoorbeeld snapt het echt niet. Ik vind dat het kabinet een bot en een grof middel inzet. En die voelt oneerlijk en als een tik op de neus. Hij vindt dat hij de afgelopen tijd al genoeg zijn best heeft gedaan. Helaas voor hem zegt de demissionair staatssecretaris dat ze niet anders kan. De andere opvanglocaties zitten bomvol en ze heeft hard 2000 plekken nodig. Ook Venray, Alkmaar, Gorkum en Enschede moeten verplicht asielzoekers gaan opvangen. Het weer, het is niet koud, maar wel regenachtig. Ook morgen zijn er veel wolken en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. En gebeurde een ongeluk op de binnenring van de A10 eh, West. Daardoor viel op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 6 kilometer met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook op de A9 als je vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt. Want bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd.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 130 op de vluchtstrook. Om naar jou te Love. sound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit. quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. right. After entering Samsound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this to that maximum volume level, to chant around like everybody else does. words and you let me We've been down all these roads before And what we found don't live there anymore It's dark, it's cold If my head It's cold if my hand is not the one you're meant to hold.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 Aura Thieme van het RIVM verwacht dat Omicron binnen een paar weken Delta als dominante coronavariant heeft verdrongen. Daardoor kunnen ook de nu nog licht dalende besmettings- en ziekenhuiscijfers weer oplopen, waarschuwt het hoofd van de afdeling infectieziektebestrijding. De basisscholen gaan toch een week eerder dicht, melden bronnen rond het demissionaire kabinet. De kerstvakantie begint dan volgende week al en duurt tot 10 januari. Het is besloten vanwege Omicron en de hoge besmettingscijfers. Het voortgezet onderwijs gaat volgende week wel door. En ook volgens die bronnen rond het kabinet wordt de avondlockdown met vier weken verlengd tot 14 januari.